Het idee is dat je alleen een café of evenement binnenkomt als je gevaccineerd bent of corona hebt gehad. Maar veel partijen in de Kamer vinden het te ver gaan en twijfelen of het wel werkt. Er is helemaal geen enkele ah. wetenschapper die zijn vingers er op dit moment aan brandt aan de stelling dat een 2G eh, of een coronatoegangsbewijs leidt tot minder bescherming we zijn geen robots of zo. Dat we dan opeens anders gaan, gaan, gaan, ons anders gaan gedragen. Ook regeringspartijen CDA en ChristenUnie hebben er grote moeite mee... omdat ze niet willen dat groepen worden uitgesloten. VVD steunt het 2G-beleid wel en D66 ook. Stel je eens voor dat je voor de derde of vierde keer te horen krijgt... dat je levensbepalende operatie weer niet doorgaat. Dan krijg je toch pijn in je buik van als je dat hoort. En als je bedenkt dat de meeste opnames van coronapatiënten op de IC te voorkomen waren. Met twee simpele prikjes. Maar voorlopig is er dus nog geen meerderheid in de Tweede Kamer. Pas volgende week wordt er definitief over besloten. Er zitten zo'n 2250 mensen uit Afghanistan in opvanglocaties verspreid over het land. De meeste zijn geregistreerd en gescreend. En van ruim 1300 Afghanen is de asielprocedure inmiddels afgerond. Er is kritiek op de opvanglocaties omdat die niet voor langere tijd zouden moeten zijn. Het demissionaire kabinet wil dat ook liever niet. In de hotelkamer in Breda vond de politie afgelopen weekend 10 kilo crystal meth. Die zaten in een boodschappentas en een koffer met 9 diepvriesbakjes. De drugs heeft een straatwaarde van enkele honderdduizenden euro's. Een man van 31 is opgepakt. En nog drie kwartier en dan is het zover. Lukt het Oranje om zich te plaatsen voor het WK? Ze spelen tegen Noorwegen in de Kuip. Verslaggever Jeroen Elshoff. Eigenlijk is het vrij simpel. Eén punt is genoeg voor het wereldkampioenschap. En vooral niet verliezen. Bondscoach Louis van Gaal brak zijn heup bij een val van zijn fiets... maar is er wel gewoon bij, al staat hij wel op een andere plaats. De ploeg ziet hem in de kleedkamer, voor de wedstrijd, in de rust. En hij kijkt vanuit een skybox verder hoe het gaat. Danny Blind, zijn assistent, is de coach langs de zijlijn. Het WK is volgend jaar in Qatar. Het weer nog. Vannacht trekken regenbuien het land in. Morgen overdag verdwijnen die buien weer. En dan kan de zon er ook even doorkomen. Het wordt dan 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen Amsterdam Slotervaart en Buitenveldert 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. De A10 Noord richting Zaanstad tussen de afrit Volendam en de Koenternol 4 kilometer file met 20 minuten vertraging.